Lot Lewin met het NOS Journaal. In Tel Aviv in Israël zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de radicaal-rechtse regering van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media zijn zo'n 80.000 demonstranten op de been. Het zou gaan om het grootste protest tegen de regering tot nu toe. De regering van Netanyahu werd ruim twee weken geleden geïnstalleerd. Demonstranten zijn kwaad over hervormingsplannen waarbij het parlement meer en het Hoge Rechtshof minder macht krijgt. De Surinaamse regering schroefde de veiligheidsmaatregelen op... nadat gisteren twee mannen hebben geprobeerd om een aanslag te plegen... op een gerechtsgebouw in Paramaribo. De twee mannen gooiden handgranaten naar het gebouw van de kantonrechter... en ze losten meerdere schoten. De granaten zijn niet ontploft. Een van de extra maatregelen is meer surveillance door de politie en het leger. De medicijnschaarste in Nederland is opgelopen tot recordhoogte. Afgelopen jaar waren meer dan 1500 geneesmiddelen langer dan twee weken niet beschikbaar. Apothekersorganisatie KNMP, die de cijfers bijhoudt, noemt het schrikbarend. Onder meer aan ADHD-medicatie en aan medicijnen tegen jichtaanvallen was een tekort. In 2021 ging het nog om ruim 1000 medicijnen. Vanaf dit jaar is het voor medicijnhandelaren verplicht om een voorraad van minimaal zes weken aan te leggen... De hoop is dat dit de grootste problemen oplost. Bij Raad in Duitsland is vanmiddag een cameraploeg van Poont belaagd door een groep activisten. Volgens omroepvoorzitter Dominique Wezi was de aanval niet tegen Poont gericht, maar werden alle journalisten daar bekogeld met stenen. Bij het Bruinkoldorp verzamelden zich vandaag duizenden demonstranten voor een protest tegen de winning van Bruinkool. Het weer, de meeste buien trekken het land uit, maar een enkele regenbui blijft mogelijk.